Gisteravond zei hij dat hij geen Koran zou verbranden omdat hem was beloofd dat het islamitische centrum op Ground Zero er niet komt. Maar in een reactie daarop zeiden de initiatiefnemers van het centrum dat ze van niets wisten en ook niet van plan waren te onderhandelen. Dominee Jones zegt nu dat hij is voorgelogen door een imam uit zijn staat Florida. Die imam zegt dat hij alleen heeft beloofd om met Jones naar New York te vliegen om over de moskee te praten. Jones wil nu nog eens over het verbranden van de Korans nadenken. Gisteren vroeg minister Gates van Defensie Jones in een telefoongesprek het niet te doen. De Duitse politie zet vanaf vandaag minder agenten in bij de zoektocht naar de vermiste jongen. De afgelopen dagen zochten duizend agenten vergeefs naar de tienjarige Mirko bij het dorp Greefraad, vlak over de grens bij Venlo. Het aantal agenten wordt teruggebracht tot 100. Mirko verdween een week geleden toen hij door een bos naar huis fietste. De politie houdt er rekening mee dat hij het slachtoffer is geworden van een misdrijf. De Nederlandse hockeyvrouwen spelen op het WK in de finale tegen gastland Argentinië. Nederland plaatste zich gisteravond voor de vierde achtereenvolgende keer voor de finale door een moeizame overwinning op Engeland. In de reguliere speeltijd werd het 1-1. In de verlenging vielen geen doelpunten waarna Oranje de strafballenserie met 4-3 won. Argentinië won in de andere halve finale met 2-0 van Duitsland.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 change your heart.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

Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 to your mother.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 dancing 才共度。 Hello. blowing. before you came.